Lot Lewin met het NOS Journaal. De stichting Vliegramp MH17 verwacht dat het kabinet concrete stappen onderneemt tegen Rusland... na de vandaag gepresenteerde bewijzen. Een bestuurslid zegt dat het kabinet de Russische staat zou kunnen aanklagen voor mede-aansprakelijkheid. Het internationale onderzoeksteam presenteerde vanochtend diverse bewijzen en videobeelden... waaruit bleek dat de raketinstallatie waarmee de MH17 is neergehaald van het Russische leger is. Rusland ontkent nog steeds alle betrokkenheid. De leiding van het Openbaar Ministerie laat een extern onderzoek doen... naar de geheime relatie tussen twee hoge officieren van justitie. Daarnaast wordt de man, hoofdofficier van Rotterdam... met onmiddellijke ingang met buitengewoon verlof gestuurd. Hij had in het geheim een relatie met een collega... die hij ook tot hoofdofficier benoemde. Daar waren meerdere anonieme klachten over binnengekomen. De ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaat niet door. Trump heeft bij de bijeenkomst afgezegd. Als reden noemt hij de vijandige houding van Kim Jong-un. Die zei ruim een week geleden al de ontmoeting te heroverwegen... omdat de VS eist dat het Noord-Koreaanse kernprogramma stopt. Een stel uit Londen is schuldig bevonden aan het vermoorden van hun Franse kindermeisje en het in brand steken van het lichaam in hun achtertuin. Het stel heeft dat volgens de aanklager gedaan omdat ze dachten dat de nanny een geheime relatie had met de ex van de vrouw. Voor het stel de vrouw verdronk in de badkuip mishandelde ze het slachtoffer. De hoogte van de straf wordt later bepaald. Simon Yates is de helft van zijn voorsprong op Tom Dumoulin kwijt in de Giro d'Italia. Hij kon voor het eerst deze ronde de andere klassementsrenners bergop niet volgen. Hij verloor 28 seconden op Tom Dumoulin. Het roze houdt Yates voorlopig nog wel.